Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Moldavië lijkt de pro-Europese partij van president Sandu de verkiezingen te winnen. Met ruim 90% van de stemmen geteld staat de partij op 46%. Het pro-Russische patriotische blok volgt op afstand met 27%. Moldavië wil over vijf jaar lid worden van de Europese Unie... maar de steun daarvoor leek de afgelopen tijd af te nemen. Rusland wakkert het anti-Europese sentiment aan met desinformatiecampagnes. Oekraïense inlichtingendiensten beweren dat Moskou daarvoor 300 miljoen euro heeft uitgetrokken. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een kerk aangevallen en daarbij zeker twee mensen gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk en opende vervolgens het vuur op honderden mensen die aan het bidden waren. De kerk vloog ook in brand. Naast twee doden zijn er zeker acht gewonden. Mogelijk worden er in de afgebrande kerk nog meer slachtoffers gevonden. De dader, een man van 40 uit een plaats in de buurt, werd doodgeschoten door de politie. Bij het sussen van een massale vechtpartij in een restaurant in Scheveningen is een agent gewond geraakt. De ruzie brak aan het einde van de middag uit. Volgens de politie waren er ongeveer 40 mensen bij de vechtpartij betrokken. Drie zijn er aangehouden door de politie. Waarom zoveel mensen met elkaar op de vuist gingen in Scheveningen is volgens Omroep West niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de agent eraan toe is. Tussen Zwolle en Kampen is een luchtballon op een weg geland. De ballonvader zei volgens RTV Oost dat hij niet in een weiland wilde landen... omdat hij daarmee de zondagsrust zou verstoren. Bij een landing in een weiland moet de ballonvader contact opnemen met de landeigenaar... om wat zaken af te handelen. De ballon landde uiteindelijk op een doorgaande weg in het buitengebied bij buurschap Mastenbroek.